jou nog nooit bedrogen. Ik wil jou hier aan mijn zij, maar die vogel is gevlogen. Waarom deed je mij dat aan? Heeft dan iets voor jou meer waarde, want je hebt me laten staan. Heel alleen op deze aarde, want ik was nog nooit zo eenzaam ik was nooit zo alleen. Waarom heb je mij verlaten? Waarom ging je van mij heen? Want ik was toen zo gelukkig, nu voel ik in die verdriet. Vriendschap lijkt zo in illusie, afscheid nemen deed jij niet. Waarom denk je niet aan? Ik dan niets voor jou meer waarde, want je hebt me laten staan, heel alleen op deze aarde. Nimmer was ik zo verdrietig, nooit was ik zo aangedaan, want je hebt mij laten schieten en bent zomaar weggegaan. val ik achteraf maar schijn. Nemer zal ik kunnen wennen, dat die mens zo slecht kan zijn. Waarom denk je niet aan mij? Ik heb jou toch nooit bedrogen. ik kan niet voor jou meer waken, want je hebt me laten staan, heel alleen op deze aarde. Waarom denk je niet aan mij? Ik heb jou toch nooit heel alleen op deze aarde.